Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Oud-president Wellink van den tegen het beeld dat hij te langzaam heeft gereageerd op de bankencrisis in 2008. Voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit zei Wellink dat bijna niemand de crisis zag aankomen. De Nederlandse bank zag wel dat individuele banken in de problemen kwamen, maar dat ze op omvallen stonden, daarop had Wellink niet gerekend. Hij zei dat de bank meteen na het faillissement van Lehman Brothers in 2008 in actie is gekomen... Dat we op sommige punten wat eerder hadden kunnen beginnen en op andere wat later, dat zou best kunnen. Maar als ik naar de maatregelen kijk, dan kan niemand zeggen dat ze te laat klaar waren, zei Welling voor de commissie De Wit. De Verenigde Staten willen dat vliegtuigbouwer Lockheed de productie van de Joint Strike Fighter vertraagt, omdat er technische problemen zijn. Volgens het Pentagon gaat het om kleine problemen, maar vormen die samen een flinke kostenpost. Premier Rutte benadrukt dat Nederland blijft meedoen aan het JSF-project. We hebben een tweede testtoestel besteld en pas na 2015 wordt een besluit genomen over definitieve aanschaf, zei Rutte. Het kabinet is blij met het pleidooi van de Franse president Sarkozy voor strakke begrotingsregels. Sarkozy zei dat de eurolanden meer bevoegdheden moeten overdragen aan Brussel en dat ook Frankrijk dat moet accepteren. Volgens minister De Jager van Financiën draagt Sarkozy oplossingen aan die in de richting gaan van het Nederlandse standpunt. Modeblad Avantgarde stopt met onmiddellijke ingang. Er zijn te weinig advertentieinkomsten. Avantgarde onderging de afgelopen twee jaar nog een restyling, maar dat leidde niet tot meer advertenties. Het blad bestond 31 jaar. Het laatste nummer kwam deze week uit. Het weer, vanavond wisselend bewolkt, vannacht af en toe regen. De temperatuur daalt tot een graad of 5. Morgen onstuimig met vooral in de ochtend veel regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer file. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmate 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein 13. Dat komt door een ongeluk op de A20, daar kom ik zo op. Van de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 8. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 8 vanaf Hendrik Ambacht.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 het is vrijdag, eh, ja, vandaag vrijdag 2 eh, december, de het is de laatste maand, is dus aangebroken. En eh, ja, het is 5 uur geweest, dat betekent het weekend in met Crime Niels. Mm nog maar drie uitzendingen, dan, dan is het weer allemaal voorbij. En dan weet ik niet of ik, heb ik dan vandaag mee geteld? Volgens mij niet. Nee, net niet. Anders hebben we, we hebben met vandaag bijna maar vier. En dan, dan is het weer oud en nieuw, dan is het weer januari. En dan Klopt. We zitten alweer in 2012. En 2012 is dus al het jaar waar iedereen over droomt en over nadenkt. En nou, ik droom er niet over hoor. Er is namelijk vandaag uitgekomen dat het gewoon één grote onzin is. Er zijn ongeveer 15.000 Maya-tekens gevonden. Ja. En twee daarvan gaan er maar over, over 2012. En dan gaat het geen eens over 2012 dat het dan een jaar is waar de aarde in vergaat. Maar over totaal iets anders is eigenlijk gewoon een grote marketing stunt. Dus ben je er bang voor? Hoeft niet. Het komt allemaal weer goed. En volgend jaar rond deze tijd, over, eh, want het zou 12 december gebeuren dan, wat ik eh, heb gelezen. Nou, over ongeveer 7 dagen volgend jaar zitten wij hier ook nog steeds gewoon lekker radio te maken. Want dan is alles... Eh, 7, nee niet 7, want het is de tiende. De negende zelfs. Meer dan 7 dagen, over ongeveer 14 dagen. Hierna zitten wij hier nog steeds. Dan uh, volgende keer radio te maken. Denk ik dan, hè? Hopen we wel, hè? Ja. Laten we maar beginnen met een, eh, een verzoekplaatje. Want vandaag nog veel nieuws. En... Eh, stel, het, is toch, toch, het gebeurt toch op die dag. En wij hebben net onze uitzending. Dan is ons laatste, ons laatste liedje wat we gaan draaien is... This is the moment. Of niet? Weet je, weet je <laughs> wat ik... Morgen ben ik rijk. Niels, daar heb ik iets voor, weet je. <laughs> voor dit wat je net zei, daar heb ik iets voor. Nou, vertel. Kijk, eindelijk kan ik het weer doen. Helaas! Helaas voor die grap, weet je. Hij is nog altijd beter dan jouw beste grap ooit. Ja? Ja, vind ik wel. Weet je wat nou het leuke hiervan is? Nou? Dat het haar helemaal niks uitmaakt. Niet? Van champagne is dat. Oké. She doesn't mind. it low and me up. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, waffle lock on it. it, wiggle it, set the trap on it. Two more now we in Two and ready for jump on it. Two to my ready jump on it. Ready run on it, ready dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up, high, we burning up. batida dat het niets meer dan kabaal. Oh, al die legeloze zingen. zinnen, al dat gebabbel zonder rem. Maak dat ik hunker naar jou woorden, doe me verlangen naar jouw stem. gotta feeling real. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying, I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Ja, dat was Pitbull en daarvoor... of eh, Pitbull met Rain Over Me. Daarvoor hoorden we Florida met Feeling Good. En uh, Avicii met Levels. En dan gaat er weer eventjes iets mis. Altijd een beetje Ja. Gaan we luisteren nu naar eh, Beyoncé met Best Thing I Ever Had. Never, Had. What shining bright And I cry and I smile I wish you were here with me Well I am so proud to be your father I'm so proud to be your mom And I am so proud to be your brother So may this be your song up to fight for no reason But you're wrong Cause I never said the fight would be easy Because it won't I will come look for you When this life is through with this body Before now I still need to live for we are not alone, and you are not alone. We're at home, loving, waiting, and so afraid. But I am so proud to be your father, so proud to be your mom, and I'll always be proud to be your brother. So may this be inderdaad, dit nummer. Dat, eh, dat, is al eh, goed gepaperd, inderdaad. Sowieso. Dat was Raccoon met eh, Don't Give Up The Fight. de de Beyoncé met Best Thing I Ever Had. En Pitbull met Rain Over Me. Um, wat heb je eigenlijk al over de, mix gezegd? Wat ik over de mix heb gezegd? Ben nou je spierbal ook aan het show? Het is toch ongelooflijk, hè, die jongen? Mm, sowieso. Met zijn Sirius-armpjes. Maar wat heb je daarover <laughs> gezegd? Helemaal niks. Jawel? Nou, kijk, het, zijn een steeds dezelfde nummers. Dat is het leuke eraan. Dit is echt een do-it in de mix. Want het was levels van Avicii en eh, Good Feeling van Florida. Ja. Het is hetzelfde nummer. Ja. Dat is dat leuke eraan. Oké. Leuk. Ja. <laughs> Oh, oh, af en toe dames en heren. Je zou wensen dat Niels wel een keertje weg zou zijn, maar dat zal binnenkort hopelijk wel weer eens een keertje gebeuren.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 En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. is een arm om me heen, te veel mensen toch alleen. Wat goed moet, dan gaan. ben nergens zonder jou. De Davici met With Or. Wie was dat? Davici? Nee, David Guetta. <laughs> met, uh, Without You en Usher. Mooier. Daarvoor Dotan met Tel Alai. Ja, is ook een Nederlander, Don, Danton. Do, Dotan. Dontan. Nee, Don Tan. Nee, er staat geen Don Tan. Hij staat die Dotan. Ja, er staat Dotan. Dotan. En daarvoor Guus was met de eh, Gersbroel Nergens zonder jou en Raccoon met Don't Give Up The Fight. Het is bijna allemaal Nederlands, hè? Dat is je. Ja, dat weet ik. Bloemton is Nederlands. Guus is Nederlands. Gers is, nou dat is Limburgs. En Raccoon eh, is ook Nederlands. Ehm, ik moet één ding zeggen tegen de luisteraars, want dat kan nog nu heel, heel even. Goedemiddag. Dat moest even. Was dat weer grap of was dat... Eh, nee, dit is, nou? gewoon, dit is gewoon goedemiddag en dan hebben we straks avond. Dat weet je toch? Ja, dat is sowieso. Dat is belangrijk, is dat. je ehm, kent Serious Request al, Dat begint geloof ik over ongeveer, uh, wat zal het zijn, tien dagen? Het is vandaag de tweede, dus nou, ongeveer tien dagen. Ja. daar wordt altijd een liedje voor verzonnen verzonnen, er komt altijd een, een lied. Ja. Dat ze alle draaien aan het begin van eh, van Dat is toch met het glazen huis? Ja, dat is ze. En dit is heel lang opgegaan. Ja. Dat is nou nog weer toe eigenlijk. niet echt. en weet wat voor soort platen maakt zijn? Wat voor soort platen? Ja. Maakt ze nou uh, dancemuziek? Eh, nee, gewoon rustig. Gewoon heel rustig toch? Met een gitaartje erbij en zo. Dit is echt totaal wat je bij Ilse de Lange verwacht. Maar het is wel heel goed. Ja? Nou, we gaan het horen. Ze do love to be loved. Do love to... het